Dit is Maus Schreurs met het nws Journaal. De premier van Roemenië houdtende de massale protesten. De Roemeense regering wilde dat corruptie van minder dan 45.000 euro niet meer strafbaar was. Dat zou nodig zijn om de overvolle gevangenissen te ontlasten. Er werd deze week elke dag tegen gedemonstreerd. Gisteren deden een kwart miljoen Roemenen mee aan de protesten. Iran heeft opnieuw raketten getest. Dat gebeurde tijdens een militaire oefening in het land. Gisteren kondigde de VS nieuwe sancties af na een raketproef van Iran een week geleden. Volgens de Amerikanen was het in strijd met de geest van het nucleaire akkoord dat Iran in de zomer van 2015 sloot met het Westen. De oefening en de raketproeven worden gezien als spierballenvertoon richting de Verenigde Staten. Iran testte vandaag raketten voor de korte afstand. Volgens een legercommandant is het land klaar om het raketten te laten regenen op zijn vijanden. In Groningen is een deel van een boerderij ingestort. Dat gebeurde in Kolham, in de gemeente Slochteren. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Het dorp ligt in het aardbevingsgebied. Onderzocht wordt of daarmee een verband is. De boerderij uit 1850 werd verhuurd. Volgens de eigenaar was er niets dat wees op instortingsgevaar. En bovendien was het rustig weer en er waren geen aardbevingen geweest. In het Gelderse Doesburg is geblunderd door de politie. Die heeft een onrechte gemeld dat tientallen jongeren daar gisteravond gevochten hebben. Agenten hadden daar een melding over gekregen. Toen ze aankwamen gooiden jongeren honkbalknuppels weg en gingen er vandoor. Later bleek dat een Doesburg helemaal niet is gevochten. Het weer, een gebied met regen, trekt van het zuiden richting het noorden. Op de Wadden gaat het pas vanavond laat regenen. Morgen in de loop van de ochtend droog. Het is dan bewolkt met lokaal wat motregen bij maxima van zo'n 7 graden.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 De nummer 16 van eh, deze week, Ricky Martin met uh, Vente En Ricky Martin doet het niet alleen, doet het samen met Maluma... die ook net hoorde vorig uur bij Shakira... We begin eh, dus eh, van het tweede uur van de Euro Breakdown hier op ZFM eh, Zandvoort. Dit uur gaan we kijken naar het vervolg van de Europese top 40. Over een kleine 20 minuten gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. En rond de klok van kwart voor zal de top 3 van deze week in aanmerking komen. Helder. together and how your skin felt on my skin. And I'm just calling to let you know Dus eh, we gaan de nummer 27 aan je verklappen. dat is Nile Horn met This Town. Op 26 vinden we Jack Jones, eh, Jack, Jax Jones met eh, You Don't Know Me. Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest staat op 25. En op 24 Zane samen met Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever. Op 23 Kygo met Carry Me en Little Mix Shout-out to My Ex staat op 22. Op 21 vinden we Baby samen met I Got You. En op nummer 20 Sam Veld, What About The Love. De nummer 19 is in handen van Pentatonix met Halleluja. En op 18 vinden we Robin Schultz samen met David Guetta met A the Light. Op nummer 17 staat Jean Paul met No En Ricky Martin met Vinta Paca staat op nummer 16. Op nummer 15 staat Bruno Mars met 24 Karat Magic. En de Chainsmokers met Paris staat op nummer 14. Oh, jammer dat je die, die hebt gedraaid eigenlijk. Die heb je gemist volgens mij. Heb je wel gedraaid. Niet goed opgelet. Nee, die heeft niet gedaan, jammer. Eh, er staat er pas twee weken in namelijk, dus eh, vandaag. Eh, de nummer 13, Robbie Williams met Love My Life.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 Ja, dat wou je alvast weten. Nou, en hij gaat hem eh, nu weten. Heilige Steinveld samen met Gray staat op eh, nummer 10. Met het prachtige nummer Starvin. 18 weken lang in de lijst, hoogste positie, nummer 6. En deze week blijven zitten.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 She said. ik staat te hijgen. Oh, wat een slecht bruggetje. Eigenlijk had ik uh, eh, Charles moeten heten. Gavin James is dit met eh, Nervous. En de Mark uh, remix. Daarvoor hoorde je Alicia Kerr met Scars to Be Beautiful. En daarvoor Martin Jensen met Solo Dance. hey, het is alweer half vijf. Ja, vijf, ja. Al vijf. De week is weer Ja, de Nederlandse top 40 eh, wordt op dit moment eh, gepresenteerd. En ik begrijp dat je er niet naar luistert, want je luistert gewoon naar de Euro Breakdown, hè? dat is logisch. Maar ik ga wel even snel met je doornemen. Op nummer 40 in de Nederlandse top 40 staat Faisa met uh, Everjack Used to Have It Home. Sia Never Give Up is nieuw binnengekomen op 39. Op 38 staat Zara Larsen, I Would Like. DJ Snake met Love, Let Me Love You staat op 37. En op 36 staat overal van First Man en DJ Yusuf en Boef. Eh, James eh, TV, eh, When You Love Someone op 35. En op 34 is nieuw binnengekomen. Sage the Gemini met Now and Later. Adele, Water Under the Bridge op nummer 33. En op nummer 32 Robin Schulz met uh, Light. Gaan even een paar overslaan. Dan gaan we naar de 29 toe. Die is nieuw binnengekomen. Martin Garrix samen Dua Lipa met Scared to be Lonely. Verder in de lijst vinden we op 22 Rack and Bone Man met Human. En op 21 Crisscross Amsterdam met Are You Sure? Gaan we naar de top 10 eh, van de Nederlandse top 40. John Legend, Let Me Love You staat op nummer 10. Ed Sheeran, Castle on the Hill op nummer 9. En op nummer 8 vinden we The Weeknd met I Feel It Coming. Scars to You Beautiful van Alicia Cara staat op 7. En James Arthur, Say You Won't Let Go op 6. Op 5 staat de Chainsmokers met Paris. En op vier staat dat eh, Starly met Call On Me. Op nummer 3 uh, eh, Rockabye van Clean Bandit. Op nummer 2 vinden we dan Ronnie Flex met eh, Energie.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 Hoger is niet gekomen deze week, dus op nummer 4. James Arthur met Say You Won't Let Go. Wij gaan naar de top 3 toe van deze week. Maar niet voordat ik heb verklapt hoe die er vorige week uitzag. Nummer betrouwbaar, maar wel origineel. Zo zag de top 3 dus uh, vorige week uit met op 3. James Arthur, Say You Won't Let Go. Op 2 stond eh, The Passenger met eh, Anywhere. En op nummer 1 stond deze. Clean Bandit is dit samen met Sean Paul. Deze week dus op nummer 3, 11 weken lang in de lijst. Vorige week nog op nummer 1. En dit is Rockabye. nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter.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 De nummer 3 dus van eh, deze week. En dat na 11 weken lang in de lijst hebben gestaan. De nummer 2 dan, die stond vorige week nog op een 15e plaats. Vorige week nieuw binnengekomen op nummer 15. Deze week dus meteen naar nummer 2 geschoten.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 Eurohit. nee, niet de Eurohit. Een verkeerde jingle. Ah, maakt niet uit, dat hoort er af en toe bij. Shape of You, de nummer 2 van deze week in de Euro Breakdown. Vorige week dus binnengekomen op een vijftiende 15e plaats... en maar liefst 13 plaatsen gestegen. Goed, de nummer 1 van eh, deze week die eh, stond vorige week nog op een eh, vierde plaats. Ondertussen zeven weken lang in de lijst der lijsten. En dan heb ik het over niemand minder dan Rack and Bone Man.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 Zo direct na de klok van uh, 5 uur zal Hans samen met zijn vrienden weer Zandvoort draait door. maar dan anders ten gehore gaan brengen. Echter weet ik niet zeker of zijn vrienden erbij zullen zijn. Maar dat hoor je zo direct na de klok van 5 uur.